Dat gebeurde tijdens de twee minuten stilte. Een man begon te schreeuwen, waarna de politie hem overmeesterde. Meteen daarna liet een andere man een koffer vallen en ook hij is opgepakt. Er brak direct paniek uit in de menigte. Mensen begonnen te gillen en te rennen. In het gedrang zijn tientallen mensen gewond geraakt. De rust keerde terug nadat de ceremoniemeester de menigte had toegesproken. Koningin Beatrix en haar gevolgen werden snel in veiligheid gebracht, maar ze keerde terug waarna de herdenking werd hervat. De verdachte van de mislukte aanslag op Times Square heeft in Pakistan een trainingskamp voor terroristen gevolgd. Hij heeft dat gezegd tegen de FBI. Hij zegt dat de aanslag met de bomauto een eenmansactie was, maar onderzocht wordt of er toch geen terreurgroep achter zat. De Amerikaanse justitie heeft de man officieel aangeklaagd. In Pakistan is een onbekend aantal familieleden van de verdachte opgepakt. In New York en in Europa zijn de beurzen vandaag fors lager gesloten. Beleggers zijn bang dat de Griekse schuldencrisis overslaat naar zwakke eurolanden als Spanje en Portugal. Gevreesd wordt dat het Europese steunplan voor de Grieken de problemen niet kan verhelpen. In Europa leden de beurzen het grootste verlies sinds november. Het luchtruim boven Schotland en Noord-Ierland gaat morgenochtend dicht om 8 uur Nederlandse tijd. De Britse luchtvaartautoriteiten hebben de maatregel afgekondigd vanwege de aswolk van de vulkaan op IJsland. De wind is naar het zuiden gedraaid en blaast de as in de richting van Groot-Brittannië. De kans bestaat dat er morgen ook niet wordt gevlogen boven delen van Engeland en Wales. Het weer. Vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt flink af en op veel plaatsen komt het aan de grond tot nachtvorst. Morgen is het droog en zijn er perioden met zon. Het wordt 11 tot 14.